Dikter Hark met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is gekrompen vergeleken met het kwartaal daarvoor. Volgens voorlopige CBS-cijfers is de krimp 0,3 procent. Tegenvallende cijfer heeft te maken met lagere uitgaven van consumenten, een bescheiden groei van de uitvoer en lagere overheidsuitgaven. Het Europese Statistiekbureau heeft becijfers dat de economie in de eurolanden het derde kwartaal met 0,2% is gegroeid. Vooral te danken aan de groei in Duitsland en Frankrijk. In Groningen zijn twee oud van een raffinaderij aangehouden op verdenking van overtreding van de milieuregels. De raffinaderij zou gevaarlijke chemische stoffen hebben vermengd met olieën en brandstoffen. Een verdachte was de directeur van de raffinaderij, die ook directeur was van bedrijven die in strijd met de vergunning chemische stoffen aan de raffinaderij leverden. De andere verdachte was het hoofd van het laboratorium. Uit Syrië komen berichten over de gewelddadige dood van opnieuw tientallen mensen. Activisten noemen een dodental van 70. Onder de doden zouden ook zeker 20 militairen zijn die onder vuur werden genomen door militairen die naar de oppositie zijn overgelopen. Dat zou gebeurd zijn in een stad aan de grens met Jordanië. Een Jordaanse diplomaat zegt dat zijn ambassade in Damascus is aangevallen. Betogers haalden de Jordaanse vlag weg, maar niemand drong het ambassadegebouw binnen. De Jordaanse koning Abdallah was gisteren de eerste Arabische leider die in het openbaar aandrong op het aftreden van president Assad. In New York zijn meer dan 70 arrestaties verricht bij de ontruiming van het Occupy-kamp bij Wall Street. Burgemeester Bloomberg wil het tentenkamp tijdelijk weg hebben, onder meer omdat het onveilig zou zijn geworden. Of de betogers weer terug kunnen keren is niet duidelijk. De Occupy-beweging protesteert tegen het financiële systeem. De demonstraties hebben overal in de wereld navolging gekregen, onder meer in Amsterdam. Nog het weer in het midden en noorden, nog hier en daar mist. Temperatuur 9 graden in het zuiden. Vanmiddag in het noorden ook wat zon bij een temperatuur van een graad of 6. Na vandaag blijft het droog en rustig najaarsweer. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen de knooppunten Lunetten en Venendaal.